Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Iedereen met een basisverzekering bij zorgverzekeraar DSW... gaat volgend jaar maandelijks 3,25 euro meer betalen... waarmee de premie op 127,75 euro komt. DSW is gewoon de eerste verzekeraar... die de premie voor volgend jaar bekend maakt. De stijging wordt onder meer veroorzaakt door het toenemende gebruik van dure geneesmiddelen... en loonsverhogingen in de zorg. Met Prinsjesdag maakte het kabinet bekend dat de gemiddelde maandelijkse zorgpremie met 2,75 euro zou toenemen. Maar daar zaten de loonsverhogingen voor het zorgpersoneel nog niet bij. Die worden betaald met de hogere zorgpremie. Een aantal grote ziekenhuizen heeft operaties afgezegd... of ziet wachtlijsten groeien vanwege de stijging van het aantal opgenomen coronapatiënten, schrijft NRC. Volgens de krant heeft het Radboud UMC in Nijmegen gisteren meerdere hartoperaties afgezegd... omdat het personeel het toegenomen aantal covid-patiënten anders niet goed kan opvangen. Dit weekend bleek al dat het Isola ziekenhuis in Zwolle 20 patiënten had afgebeld. Donald Trump wil via de rechter voorkomen dat documenten worden vrijgegeven over de bestorming van het Capitool op 6 januari van dit jaar. Een commissie van het congres doet onderzoek naar de rol van de oud-president bij die aanval en wil stukken inzien van het Witte Huis. Volgens Trump vallen de documenten, waarin onder meer vertrouwelijke gesprekken met medewerkers staan, onder het recht van een president om gevoelige documenten niet te openbaren. In Tilburg mogen inwoners die in de bijstand zitten een half jaar op proef samenwonen... zonder dat dat invloed heeft op hun uitkering. Dat schrijft Trouw. Voor zover bekend is de gemeente de eerste in Nederland die zo'n pilot uitvoert... zegt de Vereniging van Nederlandse Gemeenten tegen de krant. Normaal gesproken moeten bijstandsgerechtigden het melden als ze bij iemand intrekken. Omdat ze hun woonkosten dan kunnen delen, gaat hun uitkering omlaag. Het weer tot besluit de dag begint grijs met hier en daar wat regen, maar later klaart het op.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 So when the night feels like forever mm, I remember what you said to me I know you've been hurt just won't come The rain, it ain't permanent And soon we'll be dancing in the sun We'll be dancing in the sun we'll sing song together we'll sing song together We never miss the flowers Until the sun's down We never count the hours until they're running out. You're on the other side of the storm now, you should be so proud. Better days are coming, better days are coming for you. So when the night feels like forever, I'll remember what you said to me. I know you've been hurting, waiting on a train that just won't come. your song together I'm gonna sing your song together I'm gonna sing your song together I'm gonna sing your song together Your story's gonna change Just wait for better days You've seen too much a train that just won't come The rain, it ain't permanent And soon we'll be dancing in the sun We'll be dancing in the sun And we'll sing your song together And we'll sing your song together And we'll sing your song together And we'll sing your Zandvoort.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 Iedereen met een basisverzekering bij zorgverzekeraar DSW... gaat volgend jaar maandelijks 3,25 euro meer betalen waarmee de premie op 127,75 euro komt. DSW is gewoon de getrouwde de eerste verzekeraar die de premie voor volgend jaar bekend maakt. En Donald Trump wil via de rechter voorkomen dat documenten worden vrijgegeven over de bestorming van het Capitool op 6 januari van dit jaar. De commissie van het congres doet onderzoek naar de rol van de oud-president bij die aanval. Het weer, de dag begint grijs met hier en daar wat regen, maar later klaart het op. Temperaturen liggen tussen de 17 en de 20 graden.